Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vijf verdachten van de moord op Peter R. de Vries waren ook betrokken bij de zware mishandeling van een ex-zwager van Ridouan Taghi, meldt één Vandaag. De ex-zwager van Taghi werd in mei 2021 in Loopik zwaar mishandeld door mannen met een honkbalknuppel. De recherche zegt nieuw bewijs te hebben dat de verdachte linkt aan Taghi, die vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught opdracht zou hebben gegeven voor de mishandeling. In het proces rondom de moord op Peter R. de Vries is het nog steeds de grote vraag of Ridouan Taghi ook hier opdracht voor gaf. De Spaanse premier Sanchez gaat vervroegde verkiezingen uitschrijven... na regionale verkiezingen van gisteren. Daarbij verloor zijn sociaal-democratische PSU Force. In bijna geen enkele regio is de regeringspartij nog de grootste. De conservatieve Partido Popular heeft flink gewonnen. Die partij werd de grootste in zeven van de twaalf autonome regio's. Onder meer in Valencia en Aragon. De Spaanse kiezers mogen op 23 juli naar de stembus, bijna een half jaar eerder dan gepland. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw explosies geweest. De Oekraïnse luchtmacht zegt dat Rusland ballistische raketten op de stad heeft afgevuurd. De explosies zouden het gevolg zijn van de luchtafweer boven de stad. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Mensen schuilen in metrostations en schuilkelders. De afgelopen nacht zijn er volgens de Oekraïnse luchtmacht 37 kruisraketten en 30 drones uit de lucht gehaald. Nabestaanden van de urn die zondag werd gevonden op het strand van Zuid-Holland hebben zich gemeld. Dat heeft de politie van de kustdorpen Monster en Te bekendgemaakt. De volle urn werd gisteren aangetroffen door een strandganger. Hij is inmiddels overgedragen aan de nabestaanden. En dan het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen overwegend bewolkt, maar in de middag schijnt de zon af en toe... en dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland... tussen Brezandijk en Kornwerderzand. Je hebt daar een kleine 10 minuten tijdverlies. Net als op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Schorel en Bergen.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 de Vries waren ook betrokken bij de zware mishandeling van een ex-zwager van Ridouan Taghi, meldt één Vandaag. De recherche zegt nieuw bewijs te hebben dat de verdachten linkt aan Taghi. De Spaanse premier Sanchez gaat vervroegde verkiezingen uitschrijven... na de regionale verkiezingen van gisteren. Daarbij verloor zijn sociaal-democratische partij Force. De conservatieve Partido Popular heeft juist flink gewonnen. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opnieuw explosies geweest. De Oekraïnse luchtmacht zegt dat Rusland ballistische raketten op de stad heeft afgevuurd. Het weer, zon en wolken.